Katrien Straatman met het NOS Journaal. In de Vaticaanstad is de laatste ceremonie gehouden in aanloop naar de begrafenis van paus Franciscus morgen. Daarbij werd zijn kist afgesloten en verzegeld. Ruim 250.000 mensen bewezen de paus de afgelopen dagen de laatste eer in de Sint-Pietersbasiliek, meldt het Vaticaan. Bezoekers moesten soms urenlang wachten. Bij de uitvaart van Franciscus morgen op het Sint-Pietersplein worden honderdduizenden mensen verwacht. Daarna wordt de paus naar de basiliek van Santa Maria Maggiore in Rome gebracht, waar hij wordt begraven. In het Rotterdamse museum Boijmans van Beuningen is een schilderij van de Amerikaanse kunstenaar Rothko beschadigd geraakt. Op het topstuk Grey Orange on Maroon ontstonden krasjes toen een kind het aanraakte. De beschadigingen zitten aan de onderkant van het kunstwerk. Boijmans kocht het doek in 1970. Het is een van de twee Rothko's die in de Nederlandse collectie te zien zijn. Het werk heeft een geschatte waarde van 40 tot 50 miljoen euro. En daarmee zou het een van de meest waardevolle werken van het museum zijn. De politie in Utrecht roept mensen op niet meer naar de stad te komen voor de vrijmarkt. Bij verschillende evenementen in de binnenstad is het te druk en de toegang tot de pleinen is niet meer mogelijk. Vanavond om 6 uur is in Utrecht de vrijmarkt begonnen als opmaat naar Koningsdag morgen. En in de Jordaan in Amsterdam is een gigantische afbeelding van koning Willem-Alexander opgehangen. Het is een jaarlijkse traditie van een Amsterdams café rond Koningsdag. Op de enorme poster steekt Willem-Alexander zijn duim omhoog en houdt hij een papier vast met daarop de tekst Het heeft zijn majesteit behaagd. Het onderschrift is Jullie krijgen allemaal een lintje. De gevelversiering is een verwijzing naar de lintjesaffaire van minister Faber. Volgens de eigenaar van het café moet de afbeelding ook zorgen voor verbinding. En tot besluit er nog het weer. Het koelt vanavond snel af. Vannacht is het 1 tot 6 graden.